Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Jumbo heeft sorry gezegd voor de WK-reclame die de laatste dagen op tv was. Daarin waren hossende bouwvakkers te zien en te horen. Het de palen, we lopen de polonaise, we gaan nooit meer slapen. pijnlijk omdat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar duizenden arbeiders zijn omgekomen. Jumbo heeft de reclame nu dus van de buis gehaald. De supermarkt zegt dat, dat het nooit de bedoeling was om met de reclame een link te leggen met bouwvakkers in Qatar. Rusland heeft, doet weer mee met de graandeal. Een paar maanden geleden maakten ze met Oekraïne, Turkije en de VN een afspraak... waardoor schepen met graan over de Zwarte Zee kunnen varen. Maar vorige week stopte Rusland daarmee. Waarom ze toch weer meedoen is niet duidelijk. Zonder de deal kon graan bijna niet meer de rest van, eh, de, rest van de wereld overkomen. De milieuorganisatie die de stikstofzaak had aangespannen... waardoor de bouw nu stil komt te liggen, is blij. De hoogste rechter oordeelde vanochtend dat voor bouw van huizen... dus de eerste stikstofuitstoot moet worden berekend. Dat is terecht, zegt de advocaat van de milieuactivisten. We hebben eh, het natuur en milieu op een correcte manier... aan de volgende generaties over te laten. Dus dan moeten we het stikstofprobleem serieus oplossen. En deze bouwvrijstelling was weer het zoveelste geitenpaadje... van de regering eh, om de noodzakelijke stappen te vermijden. Er was vorig jaar door het kabinet een regel bedacht... waardoor bouwprojecten een soort stikstofuitzondering kregen... maar dat mag dus nu niet meer. Een gunstig windje voor de 500 kitesurfers die bij Hoek van Holland het water op zijn gegaan. Vanochtend vroeg, vroeg stapten ze op hun surfboard en dik 130 kilometer verderop in Den Helder stappen ze er straks vanaf. Doen ze de hele dag al over, maar al vroeg zat de stemming er goed in, merkte onze verslaggever. Hoe is het weer? Hoe is het water? Ja, goed, goed. Hartstikke lekker nog. Temperatuur is goed, windje is goed, dus eh, ja. Ik waai bijna weg, maar dit is dus een goede wind. Ja, ja, ja. Dit is echt de wind die, uh, die ja, nodig heb hiervoor. Ja. Ga je het einde halen, denk je? Jawel, jawel. Kom goed, kom goed. Ja. Ze halen geld op voor de Hartstichting. De teller staat nu al op meer dan een half miljoen euro. Dan nog het weer. Het is, het is droog en redelijk zonnig, al staat er wel wat wind. Graadje of 15 vandaag. Morgen veel wolken, soms ook wat regen en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Kwartier oponthoud door een ongeluk. De rechte is dicht. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en knooppunt het 10 minuten oponthoud. En een bericht voor de treinreizigers tussen Apeldoorn en Zutphen rijden er geen treinen door een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie.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 tellen Kan met jou niet verder als je blijft lijkt dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? show me Ciao. wish I could.